Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Drenthe is de bevrijding van kamp Westerbork herdacht. Dat is morgen 76 jaar geleden. Bij een ceremonie in een oude barak vertelden nabestaanden het verhaal van hun familie. Deze vrouw vertelde over hoe haar ouders besloten dat zij en haar zusje moesten onderduiken. Mijn moeder heeft ons kindjes van 2 en 3 jaar oud in Rotterdam op het station aan een contactpersoon van het verzet gegeven. Met lege handen liep zij het station uit. En ze dacht, zal ik hun ooit nog terugzien? Ik beschouw deze beslissing als een verzetstaat van mijn ouders. De ceremonie zou eigenlijk vorig jaar zijn, maar vanwege corona ging het toen niet door. Ook nu waren alleen de sprekers aanwezig, anderen konden het online volgen. In het Katshuis hebben het demissionair kabinet en deskundigen het vandaag weer over de coronaregels. Er liggen weer wat mogelijke versoepelingen op tafel, zoals het openen van terrassen en winkels eind april. En het schrappen van de avondklok. Dinsdag is er weer een persconferentie en dan weten we meer. In meerdere ziekenhuizen worden operaties intussen weer uitgesteld... omdat er door corona geen IC-bedden meer beschikbaar zijn. Volgens de Volkskrant gaat het onder meer om open hartoperaties... en sommige behandelingen tegen kanker. Tot nu toe werden alleen niet-acute operaties uitgesteld, maar dat is niet langer vol te houden, zegt IC-arts Diederik Gommers, omdat er te weinig personeel is. En een maand nadat ze weer mochten lessen waren de eerste kinderen er dit weekend klaar voor om af te zwemmen. Ook de leerlingen van juf Erika uit Zuid-Laren die ondanks de tijdelijke lesstop allemaal hun zwemdiploma haalden. De techniek is goed. In het begin de eerste week was wel even weer wennen. Maar ze komen eigenlijk binnen alsof ze nooit weg zijn geweest. En ze pakken het heel snel weer op. Dus op zich prima. Jullie zijn allemaal geslaagd. En je krijgt het weer nog.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 If you got no alright inside Yet still I wait For you to see the light I'm the one who really loves you, baby van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM We could be the last two on earth to start a new world Just you and me it on.